uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De KNVB en het kabinet komen volgende week met nieuwe maatregelen... om racisme uit voetbalstadions te bannen, meldt het AD. Er zou een voetbal-app komen waarmee anoniem wantoestanden... op de tribune kunnen worden gemeld. Ook komt er een meldplicht voor supporters met een stadionverbod... en wordt er beter gekeken naar hun eventuele schulden of verslavingen. Eerder lekt al uit dat er meer camera's in stadions worden opgehangen... Aanleiding voor de maatregelen is een wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior afgelopen november... waarbij Excelsior-speler Mendes Morera slachtoffer werd van racisme. Zo'n 100 brandweermensen zijn ingezet bij een grote brand op een bedrijventerrein in Aalten, in de Achterhoek. Er brak rond middernacht brand uit bij een interieurbouwer. Vanwege rook- en stankoverlast krijgen omwonenden het advies ramen en deuren dicht te houden. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Meerdere bedrijven in de buurt hebben te lang in de rook gestaan... en daar mogen voorlopig geen mensen naar binnen. De burgemeester van Aalten spreekt van een triest gezicht... en grote verslagenheid bij de mensen van de bedrijven. In China zijn inmiddels 132 mensen overleden... door besmetting met het coronavirus, zeggen de autoriteiten. Bijna 6000 mensen in China zijn besmet met het virus... en mogelijk loopt dat nog op tot meer dan 9000. Bijna alle nieuwe sterfgevallen waren in de provincie waar het virus is ontdekt. Vorig jaar zijn er veel nieuwbouwwoningen gebouwd. Er werden 71.000 stuks opgeleverd. Het hoogste aantal in 10 jaar tijd, meldt het CBS. Vanwege het tekort aan woningen wil het kabinet elk jaar 75.000 woningen erbij bouwen. Samen met de opgesplitste woningen en de kantoren die zijn omgebouwd... is dat streven dus gehaald. Het weer wisselend bewolkt en in het noorden valt nog een bui. Het blijft stevig waaien en het wordt tussen de 5 en 7 graden. Morgen meer bewolking en later op de dag kans op regen.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 En we tellen nog steeds door, 93 dagen nog maar tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur bij je met de lekkerste oude en nieuwe muziek. Goedemorgen. was de opening van dit programma. De 7 over 8. Nog even, de zon komt op boven Zandvoort. Inmiddels 6 graden op de ZFM thermometer. blijft zeer zacht. Donderdag wordt het zelfs 10 graden. Maar vanmiddag rond de middag misschien een buitje. Ach ja. En anders blijf je gewoon lekker binnen. Luister je naar ZFM, zoals deze met Maxel. dat lekker wacht geworden of niet? Maxwell, Don't Ever Wonder. Ja, en wie zit hier nou weer doorheen? Ah, Firm. Firmbus, hier is die. Plaat uit jaren 90 met Foxy Brown onder andere. Goed, snel door met Firmbus. Smoothness mixed with malice, trips to Dallas, build the pool in my palace. Who want what? For more monies, I want to cut. Extorting, tore from the corners that brung us up. 60 inch screens, Lays the disc with the beam. It's my life, I'm holding the dice, don't intervene. I send a team to smash out your whole plans. No cold hands, live with a hunger, to hope. So from state biz to large cats and lace cribs. It's firm biz. Y'all know what time it is. Time it is. with AZ. V12's crazy. I ball with the firm's first lady. I brawl with those who hate me. Make me sp- y'all all. Hoping for the day I fall. Never that though. Back like Donnie Brasco. So peep the capos who mac most. Splash it up with lactose. Pretty thug style. Blow you out style. Bent in the caddy coat, me and Daddy Duke. He schooled me on how to stand on my own too. He said, son, it's all kind of you gon' go through. Either you gon' make it or you gon' fall too. Now we headline tours. Remember me, I told you that the world was yours. Married to the firm laws. Esco flows, y'all know me. Laced in me firm, be the hottest click to blow jig, blow jig. I'm talking baby. victim to horny. Hope the panties drop. Only if I cop the baby blue drop. Got to keep my wrist ice. The baddest. Yeah, the sex was alright. Lace them all night. Going to the crib, jumping out the range in the iceberg tights. Yeah, I know about the five and his one shut eye. 360 wave spinning cat, thinking he nines. From now to the day we shining, keep my diamond esco with me in the E reclining. Top dog, the illest duo. Since the boss name was Hugo, AZ, phone trio, stay on the Lilo. I'm firm save us now. Well, this broken. Dolly Parton. understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolie. you decide to do, Jolene? Dolly Parton, Jolene, hier bij ZFM waar het 20 over 8 is. En we gaan terug naar 2019, 20 is het inmiddels al. En dit is gloednieuws. Stormzy, Own It. Samen met Ed Sheeran. Own it, girl you just own it. Cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you flip and get higher. Girl I love how you roll it. I put my hand there. with it. I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you. Lighters up, lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. I. You don't dare when I don't they tell you, but can you taste and I play? Hey, hey, hey. I don't know where till you they do me, with just they scatter my brain. Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist. I'm so in awe, girl. You never have to worry about nothing. You know it's yours. You know you're on it. Girl, you just own it. Cause your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead and stay and get higher. Girl, I love how you hold it. I put my hand there. Hold it. I'ma be that rider. got a sick vibe, I want it one Up to now, nobody knew where I was coming from, but we got the same mind, so I don't wanna waste time. Bring it to me, my mind, that's what I need. That's right, kissing your cheek one time. I used to love being alone, but now I can't stand it. Reaching on my palm for you to put your hand in, girl, you are the one, and I don't understand it. How you lighting up the room with your glow? Cause girl, you just own it. Girl, you just own it. cliffing it higher Girl, I love you rolling I put my hand up Hold it, I'ma be right by ya I'ma be right by ya I'ma be I'ma be I'ma be Ja, ik denk dat hij afgelopen is, maar dan komt er nog weer iets achteraan. Vijf voor half negen hier bij ZFM. Rustige ochtendspits. Waar eh, maandag meer dan 10, eh, kilometer in onze regio stond, staat er nu 9,8. En het is eigenlijk alleen maar even druk op de A9, vlak voor Badhoevedorp, Kleine 3 kilometer, dus dat valt wel mee. Gaan wij door met lekkere muziek, zoals deze, Santana. on, but you stay so cool. ZFM, waar het bijna half negen is. En weet je wat, we gaan eens even lekker rustig aan doen. Gewoon lekker terug naar de jaren 70. Er was dus een film waar iedereen het over had. Met de ene John Travolta. Ja, ja. En de muziek van de Bee Gees. Hier is die. Uit Saturday Night Fever. More Than A Woman. Rustig aan. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, de Bee Gees, More Than A Woman uit 1978. Gaan we terug naar 2019. Aya Nakamura, met Bookie. En Bookie betekent verrader, Zo dan weet je dat. Toi t'es bon qu'à planer, ouais je sens ta sème, j'ai l'avocat. Entre nous y'a un fossé, toi t'es bon qu'à faire la mala. Bébé, de du sale, allo, allo, allo. ça. Bébé du sale, allo, allo, allo. Million de dollars, bébé, tu veux ça. J'suis gang, gang, game. Boy, ne joue pas bang, bang, bang. J'suis gang, gang, oh game. Boy, ne joue pas bang, bang, bang. Bla, bla, bla, bla, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Bla, bla, bla, bla, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Pouki, pouki, pouki, pouki. Ferme la porte à la depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. pas barré fort, là j'ai pas le time pour toi. J't'ai barré fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bombes, ça va grave, que je J'crois que c'est leur ding dong. J'suis gang, oh gang ne joue pas bang bang bang. J'suis gang, Or game, boy ne joue pas bang bang bang. Bla bla bla bla bouki, ferme la porte à la bouki dans le side. Bla bla bla bla bouki, ferme la porte à la bouki dans le sas. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça, depuis longtemps j'ai vu dans ça, depuis longtemps. Ah ah, j'ai vu dans ça, bébé bébé du sale. Allo allo allo million dollars, bébé tu veux ça. Bébé veut du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé tu veux ça. Oh c'est chaud là, oh. Oh c'est chaud là. Oh c'est chaud là, oh. c'est chaud là. depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah ah, j'ai vu dans ça. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. <laughs> Aya Nakamura, Pookie. En als je nou een beetje in Franse sfeer wil blijven... vanavond half acht filmclub Simon van Kolm, Le Semeur. Het gaat over een dorpje ten tijde van Napoleon III... waar nog maar één man over is en de vrouwen willen niet kinderloos blijven. Dat vanavond allemaal in de circus om half acht Le Semeur. Nederland, even terug naar Maan. Zegt heeft een nieuwe single uit. Ze huilt, maar ze lacht. Zo'n mooie single. Hier bij ZFM waar het 20 voor 9 is. Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas. En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af. Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld. Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké. En ze lult met ze mee en ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad en ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan en ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn en gaat door met de schijn. En ze lacht, ze huilt maar ze lacht als ze morgen besluit niet te schuilen. Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen. Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden? Als ze huilt, als ze huilt en niet lacht. alleen in de trein en ik duik in mijn jas En kijk uit het raam en ik vraag me af Hoe zou het voelen mezelf te zijn Want soms doet het pijn als ik huil Maar ik lach Ze huilt maar ze lacht hier bij ZFM waar het 20 voor 9 geweest is. Ja, gaan we terug naar de jaren 90. Dat heeft helemaal niets met maan te maken. Garbage. Stupid Girl. Die heb je lang niet gehoord. Maar je hoort hem hier bij ZFM. Goedemorgen. my baby. Amongst all these beautiful girls, has anybody seen my baby? my eyes Rolling Stones, Everybody See My Baby. Plaatje uit de jaren 90. En ook toen vroeg iedereen zich af van hoe oud zijn die mannen al? Nou, ze gaan maar door en ze gaan maar door. En eh, ze treden nog steeds op. 10 van 9 hier bij ZFM. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben tot 10 uur bij je. En op de achtergrond nog weer zo'n lekkere jaren 80 plaat. Van toen we allemaal nog klein waren. Madonna, Lucky Star. Lang niet gehoord, maar je hoort hem hier bij ZFM. make everything die weer eens te horen. Ja, en dan wil ik het eigenlijk eens met je hebben over Red Bull. Want wat is daar eigenlijk aan de hand? Volgens mij zijn ze een beetje van het padje. Eerst waren ze in Scheveningen, dus dan ben je al helemaal verkeerd. En gisteren melden Max en Albron zich opeens op het circuit. Drie maanden te vroeg. Ja. En dan vervolgens, ja, het gaat volgens mij ook qua budget... zijn ze een bandenwissel aan het oefenen op het Zuidparkeerplaats hier op Zandvoort. Ik weet het niet. In ieder geval, als je op de site van NH kijkt... zie je allemaal foto's en ze is ook bezig. Ik, eh, ik weet het niet wat ze aan het doen hebben met Red Bull. Maar goed, gelukkig gaan we er niet over. Ondertussen gaan we wel door met plaatjes draaien. Hier bij ZFM tot 9 uur. En je hoort hem op de achtergrond al. Richanel uit Amsterdam. Hier is hij. Is dit een zin? darling. And is it sin to hunger for your touch? Is it sin, my darling? And even if I'm condemned to capital punishment, from your sweet mouth I the sentence. And even if I'm condemned to capital dat drinkt de sentence. star helemaal Richanel. Hier bij ZFM, waar het echt bijna 9 uur is. Zometeen het eh, laatste nieuws, dan wat reclames. En dan ben ik weer bij je terug. En ik begin natuurlijk zoals altijd met een dance classic. Ja, dit is wel een echte weer. In the Stone van Earth, Wind Fire.